uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In maai Nederlanders. Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan de VN-missie in Mali. De vier grote steden vinden dat er onvoldoende toezicht is op de kinderopvang bij gastouders. Dat zeggen ze vanavond in De Monitor op NPO 2. Wettelijk moet elke gemeente jaarlijks 5% van de gastouders inspecteren. Dat betekent dat een gastouder gemiddeld eens in de 20 jaar gecontroleerd wordt. De grote steden vinden dat te weinig. Verder zeggen ze dat gastouders aan dezelfde opleidingseisen moeten voldoen als medewerkers van kinderdagverblijven. Een Chinese vaas heeft op een veiling in Zwitserland 10.000 keer zoveel opgebracht als de geschatte waarde. De geelblauwe vaas met erop drie draken stond voor een paar honderd euro in de catalogus. Omdat de taxateur denkt dat het 18e eeuwse keurmerk nep is. Het zou gaan om een modernere kopie. Maar twee bieders dachten daar anders over. Volgens hen is het een origineel exemplaar uit de Qianlong-periode. Ze dreven de prijs op en uiteindelijk telde één van hen er 4,3 miljoen euro voor neer. Wielrenner Peter Sagan heeft in Bergen voor de derde keer op rij de wereldtitel op de weg gepakt. De Slovaak was in een spannende slotfase de Noor-Alexander Kristoff net te snel af in de sprint. De beste Nederlanders waren Niki Terpstra en Tom Dumoulin met een 24ste en 25ste plaats. Ajax heeft in de eredivisie opnieuw punten verspeeld. In de arena verloren de Amsterdammers met 2-1 van Vitesse. Groningen won thuis met 1-0 van Twente en VVV Pek Zwolle eindigde in 1-1. Eerder vanmiddag won PSV met 7-1 van FC Utrecht. PSV staat nu bovenaan met 15 punten uit 6 wedstrijden. Het weer, vanavond zijn er brede opklaringen en het blijft droog. Vannacht ontstaat lokaal mist. Morgen is er meer bewolking dan vandaag. Vooral het oosten moet rekening houden met enkele buien.